Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Duitse stad Chemnitz is het opnieuw onrustig. De politie houdt twee groepen demonstranten uit elkaar... onder wie extreem linkse en extreem rechtse betogers. Aanleiding voor het protest is de steekpartij van afgelopen weekend... waarbij een 35-jarige Duitser om het leven kwam. Vanmiddag bevestigde de politie dat de twee verdachten die daarvoor vastzitten... een Syriër en een Irakees zijn... Gisteren waren er ook al protesten in Chemnitz. Extreemrechtse hooligans vielen toen mensen met een buitenlands uiterlijk en agenten aan. Op Schiphol kunnen al uren minder vliegtuigen opstijgen en landen door een technisch probleem bij de verkeersleiding. Er wordt een baan minder gebruikt dan normaal. Het heeft te maken met een storing in het backup communicatiesysteem. Om te voorkomen dat de verkeersleiding dat backup systeem nodig heeft... is besloten om het hoofdsysteem minder te belasten. Daarom is het aantal vluchten beperkt. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Op sociale media vragen reizigers zich af of hun vlucht vandaag nog wel zal vertrekken. Koning Willem-Alexander heeft in Tilburg het nieuwe leerjaar in het middelbaar beroepsonderwijs officieel geopend. De koning zei dat de mbo'ers Nederland laten draaien. Ze zorgen ervoor dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we droge voeten houden in de polder, al dus de koning. Het is voor het eerst dat het mbo-leerjaar officieel wordt geopend. Het US Open tennistoernooi is begonnen met een grote verrassing. Titelfavoriete Simona Halep werd uitgeschakeld. De Roemeense nummer 1 van de wereld verloor in New York... in de eerste ronde van Kaya Kanepi uit Estland met 6-2 en 6-4. Uit wanhoop sloeg Halep in het begin van de tweede set haar racket kapot. Het is de eerste keer sinds de invoering van het proftennis in 1968... dat de nummer 1 van de plaatsingslijst op de US Open in de eerste ronde verliest. Het weer. Hier en daar valt nog een lokale bui, maar het wordt vanavond geleidelijk overal droog.